uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Nederlandse piloten van EasyJet gaan opnieuw staken. Komende ochtend om 5 uur leggen ze het werk neer. De staking duurt tot 10 uur morgenochtend. De actie heeft invloed op zeven vluchten die vroeg in de ochtend vanaf Schiphol zouden moeten vertrekken. Als EasyJet er niet in slaagt vervangende piloten in te zetten, worden de vluchten mogelijk ernstig vertraagd of geannuleerd. De piloten voeren actie voor een betere CAO. Ze willen minder zware roosters, meer doorbedaling bij ziekte en een beter pensioen. Rusland heeft een dagelijkse wapenstilstand aangekondigd in de Syrische stad Aleppo. Het Russische ministerie van Defensie legt dagelijks drie uur lang de wapens neer, zodat konvooien met hulpgoederen veilig de stad in kunnen. De bewoners kampen met een ernstig watertekort en er is nauwelijks elektriciteit. Turner Jury van Gelder zet alles op alles om toch mee te doen aan de finale in Rio. Vrijdagochtend dient een kort geding om een deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen. Het is nog maar de vraag of het zin heeft. Van Gelder is officieel teruggetrokken uit de finale op de ringen van komende maandag. En volgens de regels kan hij dan niet meer worden toegevoegd. Hij is vervangen door een Fransman. In twee steden in het zuidoosten van Turkije zijn aanslagen gepleegd. Daarbij zijn acht doden en tientallen gewonden gevallen. De aanslagen zouden ongeveer tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Eén explosie zou in de buurt van een ziekenhuis zijn geweest. Volgens de Turkse autoriteiten zit de PKK achter de aanslagen. En een Poolse coma-patiënt is ontwaakt uit zijn coma nadat hij een speciaal implantaat kreeg. Met het implantaat wordt zijn centrale zenuwstelsel gestimuleerd. Hij is ontwaakt, hij lacht naar mensen en hij geeft ze zelfs een hand. Het was de eerste keer dat deze operatie is uitgevoerd in Europa. En dan nog het weer. Het is bijna overal droog en het is rond de 9 graden.